Volgens interim-premier Beblawi was het geen gemakkelijk besluit om de twee protestkampen op te ruimen, maar was het nodig om de veiligheid te herstellen. Verder zei hij dat het hem spijt dat er mensen bij zijn omgekomen en wil hij de gisteren afgekondigde noodtoestand snel opheffen. Bij gevechten tussen regeringstroepen en aanhangers van de afgezette president Morsi kwamen volgens de autoriteiten zeker 278 mensen om. Volgens de moslimbroederschap ligt dat aantal veel hoger. De Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties veroordeelden het geweld. Zij roepen Egypte op de mensenrechten te respecteren en de noodtoestand op te heffen. De Amerikaanse militair en klokkenluider Bradley Manning heeft voor de militaire rechter in Fort Meade zijn excuses aangeboden. Hij was naar eigen zeggen ten onrechte in de veronderstelling dat het lekken van 700.000 documenten naar Wikileaks mensen zou helpen, niet schaden. Manning werd vorige maand veroordeeld voor onder meer spionage, diefstal en computermisbruik. De strafmaat voor Manning wordt later bepaald. De Nederlandse en Noorse kustwacht beschouwden het schip de Warnau als verloren. De organisaties denken niet dat er nog een spoor van het Nederlandse schip of de drie opvarenden wordt gevonden. De Warnau vertrok in april uit Schotland en had een week later moeten aankomen in Noorwegen. Toen dat niet gebeurde werd tevergeefs een uitgebreide zoekactie opgezet met helikopters en sonarapparatuur. Het Nederlands elftal heeft in Faro gelijk gespeeld tegen Portugal. De WK-oefenwedstrijd eindigde in 1-1. Kevin Strootman opende in de eerste helft de score voor Oranje met een afstandsschot. Ronaldo maakte in de tweede helft kort voor tijd de gelijkmaker voor de Portugezen. Het weer, er kan nevel of mist ontstaan.